Nachtwacht. Steeds verrassend, altijd voordelig. Maar moet er wel leuk blijven voor ons allebei. Ik heb er zin in. Het is nu of nooit. Jij en ik voelt prettig. Nachtwacht. Dit is de omstreden nachtwacht. De foute mix. Oh. O-P-K-E-J. Je spelt het anders, maar de letters kloppen, dus jullie mogen een bal pakken. U u, i. Oei, de i staat op de verkeerde plaats. Uh, eh, au, a, u. Denk aan de i. Ehm... Um. Ei, ei, ei. Ik kijk even naar de jury. Jury, mag ik weg? Een wereld voor je. Um. Ehm, Will you please? Ik kijk even naar de jury. Er blijft iets door mijn hoofd echoen. Welcome oh, to the barbecue, my darling. Fabriek. F-I-E-T-S. Uh, ehm, Veenlijk de Schundige. Achteraf buurtje Achteraf buurtje Nee, houd je touwtje jas. Houd je touwtje jas. Zou de nachtwacht voor alle geestelijke schade verantwoordelijk zijn? Het is complex te verhalen, gezien het steeds dieper laat dwalen. dwalen. Want wie, waarom ook weer? Dus we gaan gewoon nog een keer van oor naar wachter. Wij vinden als Nederlandse bank uh, um, dat basisscenario een zwijnscenario scenario. Where's Ik heb geen zin om op te staan. Ik heb wel zin om de nacht door te gaan. Ik heb wel zin om door te gaan. student? <laughs> Eh, nou, ik heb het nachtleven wel leren kennen, ja. Ja? Ja. Vertel. Nee. <laughs> ik heb een heel selectief geheugen wat dat betreft, ja. Where's Ik ga het toch even proberen. Het is een klassieke vraag, met name aan Amerikaanse politici. Ehm, was u in die zin wild dat u wel eens drugs gebruikte, bijvoorbeeld? Nee, ik, ik... Drugs Ik heb, ik heb spacecake gegeten. Drugs gebruikte. Zover is, het ongeveer, eh, zover is het ongeveer gekomen. Nee, ik heb een heel selectief geheugen wat dat betreft, ja. Wat zat erin, hash? Nou, iets wat ik, ik, ik heb echt van genoten. snel op. Op zich niet zo. Ik, ik, ik heb echt problemen dat ik het lekker zou gaan vinden. Hoe, hoe oud was u dan toen u begon? Eh, dat ik ook weer zou gaan roken. En dat was ik op mijn elfde. En, en dat wilde ik graag zo houden. Nee, ik heb een heel selectief geheugen wat dat betreft, ja. S B B G H DSB, S LSD, shampoo, nabo, nabo, nabo. <laughs> Nee. Ik heb een heel selectief geheugen wat dat betreft. Ze hebben het elke dag over op tv. Ze willen alles slechte de wereld uithelpen. Maar de grootste boevenbende zit aan de top van de bang bang bankenbende. bos flikker een keer op dit jaar alsjeblieft. is my money. ik heb een heel selectief geheugen wat dat betreft. Ja. IT-revolutie. Spoeddebatten, moties voor wantrouwen, parlementaire onderzoeken en draai komt erin. Zijn we achterlijk Nederland? Wat doen wij in Nederland? Wij kloppen ons op de borst dat we alwetend zijn. Dat wij democratisch zijn. IT. staat altijd met ons vingertje klaar om te wijzen. Zijn we niet verenigd in Nederland? <laughs> nog meer beschuldigingen aan het adres van... Geert Goedemorgen. Grappig. Klein te zijn Oh, I'm sorry. I had the turntable at the wrong speed. Want to try it again? Let's go! the the the bij de nachtwacht. Foute, foute mix. soul song, pure perfection from beginning to the end. I'm here once again, blow your mind with the rock in front. I'm keeping on with my words, soul song, pure perfection from beginning to the end. I'm here once again. That's right. Can't you imagine what a thrill it will be? Picking a chicken with me. It's so romantic, the moon up above is extra bright on a night such as this. Pulling a wishbone with someone you love is almost certain to end with a kiss. So come to the barbecue, my darling, my dear. I'm so in love with you and when you are near I get a feeling that forever you'll be Picking a chicken with me the kiss, kiss, kiss. So come to the barbecue, my darling, my dear. I'm so in love with you, and when you are near, I get a feeling that forever you'll be. Thick in a chick. Als ik thuis ben, of aan het avondeten zit, bij mijn zus en haar man, bij collega's, bij mijn bejaarde buren. Alsof een stem constant hetzelfde tegen me zegt. Als een liedje dat maar niet ophoudt, dat je niet uit je hoofd kan krijgen. Ik probeer als een gek een ander wijsje te neurien, maar het helpt niet. Ik ben morgen precies vier jaar gescheiden. Ik heb nog een heel leven voor me. Dat wil ik graag met iemand delen. Ik wil gewoon graag iemand hebben. Maar vandaag heb ik iets te vieren. Ik heb het gedaan. Ik ben voor mezelf opgestaan. Wat ik nu vooral mis is de seks. Ik masturbeer als een gek. In het weekend, als ik niks te doen heb. Dan doe ik een recordpoging. Shut up, stop talking. Druk als een gek. Thank you. Mijn record is nu, als ik op een vrijdagavond begin, 23 keer in één weekend. En dat is ook een beetje een soort training. Ja, als je op een gegeven moment je zaakje in het echt gaat gebruiken, dan moet je wel even door kunnen natuurlijk. Dan maak je goede beurt. Een goede eerste indruk. Want you never get a second chance for first impression. Ik ben niet helemaal alleen, maar ik ben alleen. Het is zonde om jezelf niet met iemand te delen. Liefde moet je geven, dat zeggen ze toch? Liefde is geven en nemen. Maar soms zeggen vrouwen dat ze me niet begrijpen. Of dat ze bang van me worden. Soms kan ik dat dan niet uiten. Mijn gevoelens, dan word ik boos. En dan zoek ik andere manieren. Maar ja, daarna gaat het weer goed en voel ik me weer prima. In this country now, there are a lot of people who want to expand the death penalty to include drug dealers. This is really stupid. Drug dealers aren't afraid to die. They're already killing each other every day on the streets by the hundreds. Drive-bys, gang shootings, they're not <laughs> afraid to die. Death penalty doesn't mean anything unless you use it on people who are afraid to die. Like the bankers who launder the drug money. <laughs> The bankers who launder the drug money. Forget the dealers. You want to slow down that drug traffic, you got to start executing a few of these fucking bankers. White, middle class Republican bankers. And I'm not talking I'm not talking about soft American executions like lethal injection. I'm talking about fucking crucifixion, folks. Let's bring back crucifixions, a form of capital punishment that Christians and Jews of America can really appreciate. Het aantal gebruikers van PEP neemt toe. Is dat een goede zaak? Ja, dat is zeker een goede zaak, want we weten dat er eigenlijk te weinig mensen zijn die op de hoogte zijn van de mogelijkheden van PEP. And I'd go a little further. I'd crucify people upside down. like St. Peter, feet up, head down, and naked. I'd have naked upside down crucifixions on TV once a week at halftime of the Monday night football game. The Monday Night Crucifixions. You'd have people tuning in don't even care about football. Wouldn't you like to hear Dan Deerdorf explain why the nails have to go in at a certain angle? And I'll guarantee you one thing you start executing, you start nailing one white banker per week to a big wooden cross on national TV, you're going to see that drug traffic begin to slow down pretty fucking quick. Pretty fucking quick. You won't even be able to buy drugs in schools and prisons anymore. I don't care about capital punishment one way or another because I know it doesn't do anything. It doesn't do anything except maybe satisfy a kind of biblical need for revenge. You know, if you read the Bible, you see that it's full of retribution and revenge. So, really, capital punishment is kind of a religious ritual. It's a purification rite, it's a, it's a modern sacrament. And as long as that's true, I say, let's liven it up a little. I honestly believe if you make the death penalty a little more entertaining and learn to market it correctly, you just might be able to raise enough money to balance the stupid fucking budget stupid fucking budget. And don't forget, the polls show the American people want capital punishment and they want a balanced budget. And I think even in a fake democracy, people ought to get what they want once in a while just to feed this illusion that they're really in charge. Let's use capital punishment the same way we use sports and television in this country to distract people and take their minds off how bad they're being fucked by the upper 1%. 1%. I'd go a little further. I'd crucify people upside down.